Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens Israël zijn er gisteren honderden Hamas-strijders gedood bij aanvallen op het land. Het leger probeert er verder alles aan te doen om gegijzelde Israëliërs te bevrijden. Hamas-strijders ontvoeren mensen om ze terug te ruilen voor Palestijnse gevangenen. Vanochtend is er vanuit Libanon geschoten op Israël. De Hezbollah-beweging heeft die aanslagen opgeëist. Die zouden zich kunnen mengen in de oorlog tussen de Palestijnen en Israël... waardoor de boel kan escaleren, zegt onze correspondent Desi Moor. Hezbollah heeft in Libanon een enorm eh, wapenarsenaal. Ze hebben tienduizenden uh, goed getrainde strijders en eh, reservisten die paraat staan. Ja, de afgelopen periode hebben we wel gezien dat de bereidheid... om dat front te escaleren niet per se heel groot is. Maar er hoeft nu natuurlijk maar iets te gebeuren. En dat kan veranderen, dat kan heel snel gaan. En de vraag is dus of wat er vanochtend gebeurt... ja, genoeg is voor die escalatie. Het dodental aan Palestijnse kant is opgelopen naar ruim 300. Bijna 3000 mensen zijn gewond geraakt. In Israël zijn er door de aanvallen 300 mensen omgekomen en 1600 gewonden. Een arrestatieteam heeft in Den Haag vijf mensen aangehouden na een mogelijke schietpartij. Er waren schoten gehoord in een wijk net iets buiten het centrum. Agenten konden geen slachtoffer vinden, maar wel drie mensen arresteren. Later werden nog twee verdachten aangehouden in een huis in de buurt. In het Limburgse Montfort is de derde wereldtitel van Max Verstappen goed gevierd. In de plek waar de roots van de coureur liggen komen fans elke wedstrijd samen om naar de Formule 1 race te kijken. Gisteravond was het helemaal speciaal, want het was zo goed als zeker dat de titel naar hun held ging. Linker achter elkaar, hoe speciaal is dat? Dat is heel speciaal inderdaad. Eh, ja. Je ziet, uh, ik, ik rijd daar drie kwartier voor om eh, in zijn hometown te zien hoe hij wereldkampioen wordt. Ja, dit is genieten met deze mensen allemaal. Zat er dik in, hè? grote kans. Maar ja, het moet toch nog maar even gebeuren. Dus helemaal geweldig. Wat voor feestje wordt het voor u vanavond? Bier. Lekker bier zuipen. Ja, en dat kon, want zij hoeven vandaag niet zoals Verstappen nog een wedstrijd te racen.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 Eh, weinig aan toe te voegen. Ik liet eh, hiervoor horen de big band van eh, Count Basie. En ik laat nu horen Count Basie met een achtmansformatie. Maar wel allemaal jongens van kaliber. Count Basie die speelt hier piano en orgel. Harry Sweets Edison trompet. J.J. Johnson trombone. Eddie Davis eh, Zoet Sims, tenorsax. Irvin Ashby, gitaar. Ray Brown, bas. En Louis Belsen. De good old Louis Belsen op het slagwerk. En we gaan luisteren naar het stuk De Doubling Blues.